met het NOS-journaal. De vier Nederlandse bootactivisten die zijn vrijgelaten door Israël... zijn gisteravond aangekomen in Madrid. Deze week werden 450 activisten die met boten naar Gaza voeren... om steun te betuigen aan de Palestijnen... door Israël opgepakt op zee. Onder hen waren ook tien Nederlanders. Vier van hen zijn op het vliegtuig naar Madrid gezet. En daar zijn ze opgevangen door ambassademedewerkers... die ze verder helpen met hun terugreis. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt er alles aan te doen om de andere Nederlanders ook snel thuis te krijgen. Tien Filipijnse bemanningsleden van het Nederlandse schip dat vorige week door Houthi-rebellen werd aangevallen zijn weer thuis. Twee andere Filipijnse opvarenden die gewond raakten bij de raketaanval kunnen pas terug als ze genoeg zijn hersteld. Vrachtschip Minerva Gracht vloog na de aanval in de Golf van Aden in brand en raakte stuurloos. Volgens de Houthis werd het schip aangevallen omdat het in Israëlische havens was geweest. Het schip wordt volgens de Nederlandse rederij weggesleept. De politie in Zuid-Holland heeft afgelopen week bij negen verdachten kinderporno in beslag genomen. De verdachten zijn tussen de 21 en 62 jaar en komen uit de regio Rotterdam. De politie kwam hen op het spoor na meldingen van clouddiensten en social media platforms. De verdachten hielden volgens de politie de vraag naar kinderporno... en daarmee ook het misbruik van kinderen in stand. De technisch directeur van Ajax, Alex Kroes, krijgt een adviseur die hem gaat helpen bij het transferbeleid. Dat zegt Arno Vermeulen van NOS Sport. Hij kan de naam van die adviseur niet naar buiten brengen, maar zegt dat het om iemand gaat van buiten de club. Volgens Vermeulen zijn er binnen Ajax twijfels over het transferbeleid van Kroes. Hij kan spelers goed verkopen, maar zou de kwaliteit, niet de kwaliteiten hebben om een selectie op te bouwen. Het weer, vannacht bewolkt met wat buien... met temperaturen van 10 tot 14 graden. Overdag periode met regen of motregen, vooral in het oosten...